Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Bulgarije komt met strengere inreisregels voor Nederlanders. Vanaf morgen kan je er alleen heen als je volledig gevaccineerd bent... een herstelbewijs hebt of een negatieve PCR-test laat zien. Ook in Noorwegen gelden trouwens strengere regels voor Nederlanders vanaf morgen. Als je niet al je coronaprikken hebt gehad... dan moet je bij aankomst 10 dagen in quarantaine. Een negatieve test of herstelbewijs is dus niet genoeg om het land binnen te komen. In Friesland stonden vanochtend de straten blank, maar ook in delen van België hadden te maken met hevige regenval. Inwoners zijn er druk bezig met de schoonmaak. Dat gaat niet altijd makkelijk, want het water staat op sommige plaatsen deze middag nog altijd hoog. Dat merkt deze Belgische verslaggever. Overal in Vidra stroomt nog water. Het wordt uit kelders gepompt en uit huizen gedweild. Bij deze mensen stond meer dan een meter water binnen. Buren en familie helpen de hele inboedel naar buiten sleuren. Ici tout à l'intérieur eh, complètement eh, détruit. Donc c'est 1 mètre 20 d'eau dans toute la maison. Voilà. Ja, al het meubilair is vernield, zegt de man. De Kroatische politie heeft de bestuurder van een bus opgepakt die vanochtend van de weg raakte. Tien passagiers kwamen om en 44 raakten gewond. De chauffeur zegt dat hij achter het stuur even in slaap was gevallen. De bus was op weg van Duitsland naar de hoofdstad van Kosovo. Bij het RIVM zijn vanmorgen 4.665 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 622 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. Ja, je hoort hier de Amerikaanse Tony Valentine... die elke dag op de piano pingelt in de vertrekhaal van een vliegveld in Atlanta. De pianist van 66 is in één klap duizenden dollars rijker. Valentine werd aangesproken door een man die vroeg of hij iets wilde zeggen... voor zijn Instagram-posts over hoop. Dat gesprek leverde zoveel positieve reacties op... dat de man besloot geld in te zamelen voor de pianist. Valentine was heel verrast, zoals je hoort. I'm about to give you you talking about? They just deposited ten thousand dollars. They. One hundred seventy thousand strangers that loved your piano playing. Wait a minute, come on, man. You are loved. You are adored. Uiteindelijk werd er binnen twee dagen 61.000 dollar naar hem overgemaakt. Dan nog het weer. Er trekken flinke regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel... en op sommige plekken veel neerslag in korte tijd. Het is tussen de 23 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 En uiteindelijk kwam Nederland terug na nou, mondjesmaat. Maar uiteindelijk is het gelukt. En werd het 5 tegen 3. Maar omdat Zuid-Afrika zo goed gedaan heeft toch even voor eh, onze vrienden uit Zuid-Afrika. De eerste plaat uit nieuws en weer van uh, eh, 4 uur. de Sun City. En welkom bij derde uur Zandvoort op zondag. En eh, wat gaan we in het derde uur allemaal nog doen, Albert-Jan? van alles. Ik weet alleen niet waar ik het... <laughs> Nou ja, zoek het even uit. in ieder geval over tweetal platen Pit Report. We kijken natuurlijk samen met Christian Horner en met Bernie Ecclestone terug op het incident van vorige week. We raakt daar niet over uitgepraat. En inmiddels eh, heeft eh, Red Bull eh, in persoon van Christian Horner wel een rechtszaak aangespannen. Of ze denken daarover genoeg informatie te hebben om aan te geven dat het, nou, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens opzet was van Lewis Hamilton. Daarover meer over een tweetal platen tijdens Pit Report. Half vijf hebben we natuurlijk Libby. Eh, ja, we hadden uh, Greet gisteren. En eh, nou, die was op zoek naar een thuis. En dan kijk je vanmorgen weer op de website van Dierenthuis. En dan zeg je, Greet heeft een nieuwe baas gevonden. Al meteen een nieuwe baas ook? Ah, Niet gereserveerd? Of nee, nee, oh, gelijk een nieuwe baas. Dus van alle honden die er zaten afgelopen week... hebben we er nog één over. En die zit nu weer in er eentje tussen, in, in het hondenhok. En dat is Libby. En eh, vaste luisteraars van, eh, van ons programma kennen Libby al. Want eh, we hebben vaker aandacht geschonken aan Libby. Dus in, deze situatie zou het toch ook fijn zijn als Libby alsnog een thuis vindt. Daarover meer tijdens het dier van de week om half vijf. Kwart voor vijf heb het gedicht van de week. En ja, dat, daar zijn we, waren we samen snel uit, hè? We gaan een ode brengen aan de mossel, want het mosselseizoen is er weer. Dus we gaan heerlijk een mosselpannetje nuttigen maar eh, in ieder geval eerst het gedicht om kwart voor vier. Een ode aan de mossel. Ik zou zeggen, eh, en we kijken natuurlijk ook nog even... mocht er nog eh, nieuws zijn uit, uit de, vanuit de, de, Olympische Spelen... dan zullen we jullie natuurlijk deze niet achterhouden. Ik zou zeggen, ook genoeg reden dus om het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. www.zfm-live.nl dan kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En eh, wij zijn er tot aan 5 eh, uur vanmiddag. albert en ik. www.zfm-live.nl als het zonnetje dan niet echt wil schijnen... dan brengen we de zon naar binnen met eh, deze muziek. What Do I Do van Phil Fearon. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, het is uh, tijd voor de Pit Report eh, met eh, albert Vos. Afgelopen week, na de harde klappen van Max Verstappen op Silverstone... raakt men nog steeds niet uitgepraat over wie nu de schuldige van de crash was. Volgens Bernie Ecclestone had Lewis Hamilton een veel hogere straf moeten krijgen de voormalige autocoureur en CEO van de Formule 1 uit daarom zijn kritiek op de stewards. In het verleden zouden we hebben gezegd dat het erbij hoorde en dat eh, dit een raceincident was. Het was duidelijk dat iedereen zijn best deed om het kampioenschap te winnen. Als de stewards echter wilden ingrijpen, dan had Lewis meer moeten krijgen dan een 10 seconden straf. Dat had in ieder geval 30 seconden moeten zijn, al dus oud-coureur in gesprek met de Daily Mail. Ecclestone legt de schuld van de crash duidelijk bij de zevenvoudig wereldkampioen. Lewis zat er niet voor op het moment dat ze botsten. Het was niet zijn bocht. Hij lag bijna een halve wagenlengte achter. Maar dat is waarom, uh, waarom hij Max aan de achterkant raakte en niet aan de voorkant. 10 seconden was niet terecht. De straf paste niet bij de misdaad, al dus Ecclestone. Als je hem dan toch een straf moet geven, wat je soms niet eens hoeft te doen... dan was dit niet de juiste straf. Het was niet genoeg. Ook Christian Horner blijft uh, verbolgen. Want eh, de teambaas van Red Bull kan zich totaal niet vinden... in de uitlatingen vanuit het kamp van de concurrerende Mercedes... in de dagen na de race op Silverstone. De Brit neemt het opnieuw op voor zijn coureur Max Verstappen. De WK-leider had in de eerste ronde bij het ingaan van de bloedsnelle bocht Korps... Kops aangetikt door Lewis Hamilton. Verstappen crashte hard, eh, viel logischerwijs uit... en Hamilton won de Grand Prix eh, van Groot-Brittannië... vervolgens ondanks een tijdstraf van 10 seconden. In zijn column op de website van Red Bull gaat Horner onder meer op... Eh, in de reactie van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Die stelde dat de aantijgingen richting Hamilton zo persoonlijk waren... Dit was een, een incident op de baan tussen twee van de beste coureurs ter wereld, aldus Horner. Op het moment dat de ene rijder in het ziekenhuis ligt... en de omvang van eventuele verwondingen nog niet duidelijk is... de auto is afgeschreven en de stewards de verantwoordelijke coureur hebben bestraft... is het logisch dat er bij alle partijen emotie in het spel komt. Ik vond ook dat het eh, verhaal vanuit Mercedes... dat Max in dat stadium overdreven agressief was onterecht. Je hoeft alleen maar te kijken naar het feit dat Max nul strafpunten op zijn licentie heeft staan... en zich de afgelopen jaren niet schuldig heeft gemaakt aan eventuele inschattingsfouten op de baan. Een gerechtelijke procedure staat nog eh, eh, te bezien of eh, Red Bull daartoe overgaat. We houden u daarover op de hoogte. Door al die consternatie in, in Silverstone is de stand in, om het WK momenteel zo. Max Verstappen blijft dus op 185 punten staan. Dankzij de overwinning van Lewis Hamilton staat hij inmiddels op 177 punten. Op een derde plek vinden we Lando Norris terug op 113. Op vier valt er die Bottas met 108 en Sergio Perez is gezakt naar de vijfde plek met 104 punten. Volgende week vrijdag eh, hebben we nieuwe kansen, nieuwe prijzen. En dat allemaal tijdens de Grand Prix van Hongarije. Eh, geen eh, geen races vooraf, gewoon twee vrije, drie vrije trainingen, een qualifying en een race op zondag 1 augustus. En die begint om 3 uur. Nog even een berichtje vanaf het circuit Zandvoort. De voorbereidingen van het Grand Prix van Nederland zijn in volle gang. Op circuit Zandvoort wordt met mannenmacht nog gewerkt om in de eerste weekenden van september de 105.000 eh, toeschouwers per dag te verwelkomen. Momenteel zijn de werknemers druk in de weer om alle tijdelijke hospitality units en tribunes op te bouwen en in orde te maken. In Zandvoort gaan ze uit van een vol huis tijdens de terugkeer van de Formule 1. Alle vergunningen zijn binnen en er ligt een uitgebreid mobiliteitsplan. Wel is er onzekerheid vanwege de hoge coronabesmettingen... en de huidige meerdaagse evenementen stopt tot 14 augustus. We gaan ervan uit dat de huidige maatregelen van de overheid dusdanig doeltreffend zijn... dat we nog steeds een Grand Prix met een vol huis kunnen organiseren... aldus circuitdirecteur Robert van Overdijk. En tot slot eh, de Belgische huisartsenorganisatie Damus Medica vraagt eh, om de aangekondigde versoepelingen van 13 augustus in België niet te laten doorgaan. De besmettingscijfers zijn te hoog en we moeten nu ingrijpen, klinkt het. De politici moeten hun vergissing nu op tijd rechtzetten, anders moeten we straks alles terugdraaien. De Formule 1 race op het circuit van Spa-Francorchamps staat op voor 29 augustus op de kalender. Een week later is eh, de Dutch GP op Zandvoort. Met besmettingen die blijven stijgen is het niet het moment om verder te versoepelen. Dat zegt de huisartsenkoepel. Eh, het gaat niet de goede kant op met de cijfers. Eerst zagen we een stijging die mogelijk te wijten was aan meer testen. Maar dat kan je nu niet meer zeggen, Al dus woordvoerder Rolf van Giel tegen het Nieuwsblad. We hebben eh, bij de huisartsen ook een rondvraag gedaan... en zien eh, meer besmettingen en ook meer zieken. Dat zie je trouwens eh, ook aan de positiviteitsratio. Begrijp het woord goed, positiviteitsratio. Die blijft stijgen. Wellicht eh, nog binnenkort dus meer nieuws over het wel of niet doorgaan van de Grand Prix op 29 augustus op het Belgische Spa-Francorchamps. Dankjewel Albert-Jan. En over die positiviteitsratio, die staat eh, vandaag in eh, Nederland op 11,5 eh, procent. Dus... Ja, dat, dat betekent dat uh, 1, op de, 1 op de 10 zeg maar, die getest wordt, positief getest wordt voor, voor corona. Tot zover eh, deze Pit Reports. Volgende week nog eh, één weekje, Albert-Jan. En daarna hebben we ook even vakantie, hè, dan. Ja, want dan is het, uh, dan is het de zomerstop. De zomerstop. Ja. Dus. Nou, maar goed, in ieder geval kijken of eh, de auto het weer doet van eh, Max. Ja, zullen ze hem toch wel weer in elkaar krijgen, hopelijk. Hmm. You know I've been taking some time and I've been keeping to myself I had my eyes upon the prize and watching anybody else But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in one deep. Now I'm free. People want me for one thing. That's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, six kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me. Oh, yeah. Baby, you know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, yeah when you hit the ground. You know that since the day I met you, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now it's just you and me, and you don't care about where I've been. You know I used to be in one deep, now I'm not free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy on coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, six kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Baby, now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. when you hit the ground. She gon' strip it down for a thug, yeah. Strip it down. Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know if you bout to seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Come on, strip that strip that down for me. Strip it down. Yeah, yeah, yeah, yeah. All I want, girl, if strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, Je hoorde de hit uit 2019 eh, alweer. Lion Pain en eh, Strip That Down. Zo dadelijk uh, uiteraard weer het dier van de week. Even na half vijf. Maar eerst deze, de Nederlandse groep Vitesse en Rosaline. 80 hoorde je Vitesse en eh, Rosaline. Tijd voor het eh, dier van de week. Nou ja, gisteren hadden we Greetje uit de polder, maar eh, ja, ze is al weg. Hè? Ja, ze is alweer hier. even dak boven de hoofd. Nu nog Libby. En dat is toch, toch een, een, hond die, die echt verzorging nodig heeft en aandacht nodig heeft. En in ieder geval een uitdaging is voor een eventueel nieuwe eigenaar. Libby, een mix tussen een labrador en een Australische herder van twee jaar. Helaas was ik in mijn vorige huis niet meer op mijn plek... en daarom zoek ik nu een nieuw huisje. Mocht u bij het horen van het woord Labrador al heel enthousiast geworden zijn... dan raden mijn verzorgers aan goed de rest van mijn verhaal te horen. Ik, heb, ik moet de tijd krijgen om te wennen aan nieuwe mensen. Als ik je ken, ben ik je beste vriend. Maar tot het zover is, vind ik het allemaal best spannend. Zo vind ik visite niet prettig, want die willen vaak meteen gedag zeggen. Maar ik heb gewoon even de tijd nodig om te kijken wat voor vlees ik in de kuip heb. Als, mijn baas, eh, als ik mijn baas vertrouw en deze ook, eh, mij ook goed begeleidt... is hier veel voortgang te, in te bereiken. Het is belangrijk dat ik kom te wonen in een rustige huishouden zonder kinderen... en een plek waar de visite goed is opgevoed. Voor mijn familie ga ik door het vuur. Ik ben gek op aandacht en daardoor ook graag in de buurt, eh, graag in de buurt samen spelen, knuffelen of lekker wandelen... is wat ik graag doe. Ook eh, doe ik heel graag mijn best voor jou en sloof het mij aardig uit... als je iets eh, van mij vraagt voor een lekker koekje. Naar mijn verzorgers hier ben ik een, eh, altijd een hele vrolijke hond... maar daarvoor hebben ze wel mijn vertrouwen moeten winnen. Ik kan niet met andere honden overweg... doordat ik een slechte socialisatie heb gehad. Daarom loop ik buiten aan de riem en met een melkkorf. Voor mij is dat geen enkel probleem en kan, het heel kan ik heel netjes meelopen. Een baas die hiermee aan de gang wil gaan is wat ik zoek... zodat wij samen van de wandeling kunnen gaan genieten. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik prima even alleen zijn... en ik ben netjes zindelijk. Als de bel gaat, blaf ik even, zodat u weet dat er iemand eh, eh, aan de deur staat. Goede hulp, toch? Mijn nieuwe baasjes moeten met mij actief aan de slag gaan. Cursussen, denkspelletjes, fietsen en stevige wandelingen maken. Als ik me verveel, kan ik namelijk echt eh, achter snelle dingen aanjagen... Is voor mij heel leuk, maar helaas denken mijn baasjes hier waarschijnlijk anders over. Dit gedrag is in het asiel nog niet voorgekomen... omdat ze hier duidelijk zijn in wat ze van mij verwachten. Ik zoek een eigenaar die dat ook kan. Ik zoek mensen die mij rust, regels en regelmaat kunnen bieden. Die het niet erg vinden mij nog de nodige dingen te leren... en waar ik mijn eten gewoon ergens rustig op mag eten. Ik beloof u dat als u samen met mij aan de slag gaat... u een maatje hebt voor het leven. Wie gaat met mij het avontuur aan? En waar verblijft Libby? Libby verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Libby verdient een thuis. Ik zou zeker voor Libby even een kijkje gaan nemen...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 de uitvoering van uh, Robbie en One Night in Bangkok. Gevolgd door eh, de live versie van Zij Weet Het. Ja, dat was uiteraard eh, de hit van Tino Martin. En ja, voor Tino begon ook echt het succes met deze plaat. Na dat bekende tv-programma uiteraard, waar alle hits zo'n beetje vandaan komen, hè? Dan weet je wel waar we het over hebben. Nou, nog één plaatje dan voor Albert-Jan. En dan gaan we het gedicht van de dag doen. Het gedicht heet eh, De Ode aan de Mossel. blijft gewoon lekkere platen. Hè? Dat is van uh, Frans Gal en Ella Ella. Het gedicht van de dag. Ode aan de mossel. O mossel. Gij die geen vlees zijt. En eigenlijk geen vis. Gij die alleen bestaat uit weekheid en pis. Gij die in uw schulp kruipt en nooit eerste hulp krijgt. Terwijl het frietvet druipt, in uw geest willen wij leven. Als gij tevreden zijt, dan zijn wij ook tevreden. Al hebben we dan een lookprobleem, ons gehemelte is uw zevende hemel. Uw hel en uw eeuwig jachtveld. Uw dagen zijn geteld de onze ook. Gelukkig zijn er nog de nachten, die kunnen ook tellen. O Mossel, ons koninkrijk voor uw zoute gedachten. Hoe eenzaam is de Mossel die gevangen zit, met soortgenoten in een zwarte pot. De zeelucht, dat is enkel nog herinneringen, want ui en selderkruiden, hier het lot. Het is zo stil, geen lichtjes klotsend water meer. Wel hoor je ergens in de buurt een zacht gesis. Een warm gevoel begint zich op te dringen. Het wordt misschien gezellig in de duisternis. Oh nee, te lang mag dit niet blijven duren. Een dichte damp beneemt nu alle zicht. De hitte stijgt maar zonder enig mededogen. Op deze wijze blijft geen schelp nog dicht. Er wordt verschrikkelijk geduwd om ruimte. Het slot begeeft en open gaat de boord. En vlees, dat eerst zo kuis verborgen was... wordt gretig door wat witte wijn gesmoord. chiaro mama, eh, uh, you understand that? No. Well, uh, like, I don't understand how you can, cause, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, um, fluent Spanish. Uh, todo está bien chévere. Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is, is that right, mama? Yeah, yeah cause I got my shaking room, do the thing. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. When you get off your trip, don't you worry de ode aan de mossel draaiden we deze van uh, eh, Steven Wonder. En Don't You Worry About A Thing. Ja, dat uh, sluit ook eigenlijk wel een beetje bij het volgende aan. We gaan alweer eh, op naar het uur en weer van 5 uur. En dat doen we onder meer met Opus en Life is Life. Het was hem alweer eh, bijna onze zondaguitzending Zandvoort op zondag. En als eh, in de laatste plaatje draaiden we Opus en eh, Live is Live. Ja, hoe is het leven daar in het Olympische dorp, Albert-Jan? Want volgens mij hadden we niet al de beste dag vandaag... om het maar even zachtjes uit te drukken. Nou, ik heb even wat koppen voor, voor de luisteraars achter elkaar gezet... voor de ochtendbladen morgenochtend. Nou, dan, word je inderdaad, eh, dan is het allemaal net niet. Oranje mannen voorkomen blamage tegen hockeydwerg Zuid-Afrika. Titelverdedigster Sanne Wever mist uh, balkfinale... maar blijft als derde reserve mogelijk toch in Tokio. Etora Torsdotir uh, en Lieke Wevers niet naar de meerkampfinale. Beachvolleybal duo Keizer Meppeling starten spelen met nederlaag. Miscommunicatie nekt van vleuten. Kiki Bertens en Demi Schuurs ontsnappen aan, naar zenuwslopende thriller aan eh, uitschakeling. Sanne Wevers in een speciale eh, editie. Jammer dat onze sport kapot is gemaakt in Nederland. Dat, daar zie ik wel naar uit, naar dat artikel. Komt het nog goed met Nederlandse topfavoriete Marit Bouwmeester? Dit uh, Olympisch check in bizarre race voor oranje wielrensters. Hier hebben we maar even later voor Ja, Bas Verwijlen hebben we ook nog, eh, die eh, de, de, de, achtste finale gestrand is. Dus, eh, ja, dat was de... De, de schermer. De ja. ja. Nee, dus dat was de tweede dag van de Nou, dankjewel weer. Ja, graag gedaan. Zo gaan we weer vrolijk de zondagavond in. <laughs> Ja, klopt. <laughs> nou. Om zeven uur alle herhalingen op tv. Oké. Okay. Hey, dankjewel weer voor je bijdrage Vraag Zandvoort op zondag. Volgende week zijn we er weer met eh, Zandvoort op zaterdag. Ook dan weer tussen 2 en 5 op de Zandvoortse Radio.